Tahrirplein in de Egyptische hoofd tot confrontaties kwam met de oproerpolitie. Gisteren viel één dode en raakten ruim 700 mensen gewond bij de ergste rellen sinds de val van president Mubarak. Ook vanochtend zet de politie traangas in tegen de betogers en is het vooral aan de randen van het Tahrirplein onrustig. demonstranten werpen er barricades op om de ordentroepen tegen te houden. Ze eisen dat het militaire regime de macht overdraagt aan het volk. Over precies een week zijn de eerste vrije verkiezingen in het land, maar de betogers zeggen dat de hervormingen te lang op zich laten wachten. Over een half uur komt in Amsterdam de ledenraad van Ajax bijeen. De raad van commissarissen komt tekst en uitleg geven over de aanstelling van Louis van Gaal als directeur. Johan Cruijff komt zeer waarschijnlijk ook naar de bijeenkomst. Hij is het niet eens met de vier andere commissarissen die afgelopen week de benoeming van Van Gaal bekend maakten. De ledenraad van Ajax kan de aanstelling niet tegenhouden, maar kan wel de raad van commissarissen naar huis sturen. Gisteravond lieten veel supporters van Ajax in de wedstrijd tegen NAC hun steun aan Kruif merken. Ze zongen liederen en hadden spandoeken bij zich. Ook vroegen ze om het vertrek van de andere commissarissen. De mist leidt tot overlast voor automobilisten en het vliegverkeer. Op het noordoosten en zuidoosten na is het in het hele land mistig. Soms is het zicht minder dan 50 meter. Volgens de ANWB moeten automobilisten zich afvragen of ze echt de weg op moeten nu het zicht zo slecht is. Op Schiphol zijn veel vluchten vertraagd vanwege de mist. De Nederlandse golfer Joost Luiten heeft het toernooi in Maleisië gewonnen. Het is voor de 25-jarige Luiten zijn eerste overwinning in de European Tour. De laatste Nederlander die daar ook in slaagde was Robert-Jan Derksen in 2005. De winst levert Luiten ruim 330.000 dollar op. Het weer eerst nevel en mist, later klaart het in het zuiden op en brengt daar de zon af en toe door. In het noorden kan de mist lang blijven hangen. In de zon wordt het zo'n 8 graden. In de gebieden met bewolking is het wat frisser. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANB. E er staan op dit moment geen files.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 Uh, it's one of my favorite songs. It's a song by Graham Parsons. Goedemorgen luisteraars. Welkom op ZFM Jazz op deze ochtend. Vandaag gepresenteerd door Peter den Boer en David Habig, die ook tevens de knoppen bedient. De komende uren zullen wij u graag weer leiden door de wereld van de jazz, de spannende wereld van de jazz. Vandaag met heel veel cd's in de platenkoffer. Veel aandacht daarbij ook voor Nederlandse producties, voor Nederlands talent. Voor de niet jazzliefhebbers, maar voor de getallenfreaks die ook luisteren. Vandaag natuurlijk een heel bijzondere dag. 2011-2011. Maar we gaan naar jazz luisteren. We begonnen net met Nora Jones. En we stappen daarbij makkelijk over naar een andere zangeres van Nederlandse bodem, Rita Reis. Daar hoef ik verder niks over te vertellen. Een mooie vertolking van Love for Sale. Thank you. to stand for my supply. Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Love for sale. Let the poets fight of love in their childish way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love been through the mill of love, old oh, love. have a farthing day If you want the thrill of love I've been through the mill of love Old love, new love Every love but through wat was dat nou weer? Heel veel luisteraars die denken, ik ken dat stuk ergens van, maar niet precies. Dat klopt, want het is de opvolger, zeker tegenhanger van Take 5. Dit nummer heet Take 10. David, jij hebt ook een, eh, een, mooie collectie bij je vandaag. Maar kan je hier dan wel weer op dansen? <laughs> hier kan je ook niet op dansen. <laughs> Oké. Ehm, ja, ik... Eh, van de week zat ik in de auto. En eh, toen hoorde ik het nummer, de nummer de dat doet je al snel denken aan de uh, televisieserie. televisieserie uit de jaren 80 of zo. <laughs> Eh, maar dit gaat eh, eigenlijk over... Ehm, dit, dit, is van Ed Sheeran. En hij zingt over een meisje... Ehm, ja, het is een beetje een lastig verhaal. Ehm, maar ik, ik, ging dus eventjes zoeken, want ik vond het wel een aardig nummer. En ik ging dus eventjes verder zoeken. En toen bleek dat hij nog wel heel erg veel meer leuke nummers had. Uh, Ed Sheeran is een um, Engelse singer-songwriter. Eh, hij is eigenlijk pas eh, begin dit jaar doorgebroken in Engeland. Hij is eerst een jaar in Amerika geweest, waar hij heel erg veel heeft opgetreden met hip-hop artiesten. En ehm, je hoort die invloeden ook. niet in het volgende nummer. Het volgende nummer wat ik nu ga draaien is Small Bump. En dat gaat over zijn ongeboren kind. just a small bump unborn In four months you're brought to life You might be left with my hair But you have your mother's eyes I'll hold your body in my hands, be as gentle as I can. And now your scan of my unmade plans is small bump. In four months you'll open your eyes. I'll hold you tightly. I'll give you nothing but truth. If you're not inside me, I'll put my future bumper, no You grow into your skin Smile like hers and the dimple beneath the chin Fingernails the size of a half grain of rice And eyelids closed to be soon open wide A small bump In four months you'll open your eyes I'll hold you tight lightly I'll give you nothing but truth If you're not inside me I'll put my future in you Cause you are my one and only You can wrap your fingers round my thumb And hold me tight You are my one and only You can wrap your fingers round my thumb And hold me tight And you'll be alright You can lie with me With your tiny feet When you're half asleep I'd leave you be Right in front of me For a couple weeks So I could keep you safe Cause you are my one and only You can wrap your fingers round my thumb And hold me tight Oh, you are my one and only You can wrap your fingers round my thumb And hold tight and you'll be alright Cause you were just a small bump unborn For four months then torn from life And maybe you were needed out there But we're still unaware as why Ed Sheeran Ed Sheeran Een uh, eh, heel aparte stem en heel apart ritme ook dat neigt wel een beetje naar het, eh, naar het Zuid-Amerikaans. En dat is een mooi brugje naar de volgende cd.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 Het was een beetje eh, aan, de hand van een discussie die we hier beetje <laughs> hadden. Uh, wat is nou jazz? Ehm, is, is een jazzartiest die af en toe een jazznummer zingt dan een jazzartiest? Of is een eh, artiest pas een jazzartiest als hij alleen maar jazznummers zingt? <laughs> Ja, nou dat, die discussie die, eh, die gaan we nog verder uitspinnen. Maar eh, van alles klopt een beetje. Dus het, kan, kan, kan alle kanten uit. De kern van, ook van dit programma is natuurlijk dat we jazzmuziek draaien. En dat kunnen best niet bekende jazzartiesten eh, zijn die wel eh, in de popwereld bijvoorbeeld heel eh, mooie jazzy zingen of zelfs jazznummers doen. Een heel mooi voorbeeld daarvan heb ik toevallig op de draaitafel. Dat is het Rosenberg trio. Dat hoeft geen verdere introductie. Maar die hebben stukken opgenomen met onze bekende popgitarist Jan Akkerman. En dat, nou, hij blijkt dus dat fantastisch te kunnen. we gaan nu luisteren naar The Zebra. ¡Gracias! Shine. En dan ineens gaan we naar eh, iets heel anders. Naar Dick Morrissey. Daar ga ik zo meteen eens over vertellen. Maar we gaan eerst luisteren naar de Dick Morrissey Blues. mm met de D&M Blues. Dick Morrissey, een eh, Engelse saxman, beïnvloed door Charlie Parker, die heel veel gedaan heeft met ontzettend veel muzikanten. Overal werd hij gevraagd, eh, zowel popmensen als, uh, als jazzmuzikanten. We gaan nu luisteren naar een ehm, beul op de tenorsax en een beul op het Hammond-orgel. Wild Bill Davis orgel Buddy Tijd, de Good Old Buddy Tijd op tenorsax. in een ehm, mooi slijpnummer Willow Weep For Me. Zo, improviseren op een onwaarschijnlijk simpel themaatje. C. De C Jam Blues gespeeld door het hele orkest van Duke Ellington. En dat is weer een leuk bruggetje naar Jelly Mulligan Sextet. Die een eh, paar stukjes van de Ellingtons spelen. Moon Mist en In a Sentimental Mood. luisteraars met de, de tonen van Opus de Funk gespeeld door de Millers van onder leiding van Ab gaan we het eerste uur alweer besluiten.